Je hoort de rechter. De rechtbank rekent het u zwaar aan dat u zich uiterst kwetsend en beledigend heeft uitgelaten over Joden... met deze specifieke verwijzingen naar de holocaust. De Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog is een van de schokkendste gebeurtenissen geweest in de geschiedenis van de mensheid. De andere drie veroordeelde relschoppers kregen celstraffen van maximaal zes weken. Het Openbaar Ministerie heeft nog 122 andere verdachten in beeld. Van 86 weten ze nog niet precies wie het zijn. Bij een ongeluk met een boot met migranten tussen Tunesië en Italië zijn minstens zes mensen omgekomen. Waarschijnlijk zijn het er meer. Ruim 40 mensen worden nog vermist en veel van hen zijn waarschijnlijk in zee gevallen. Volgens Italië zijn minstens 10 mensen gered met een reddingsboot en hebben zij het overleefd. Oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk wil de politiek in. Misschien ken je hem nog wel. Hij speelde onder meer voor Sparta en ADO Den Haag. Hij werd misschien wel het bekend toen hij in een interview na een wedstrijd deze uitspraak deed. <laughs> Rustig! ja, hij wilde de Haagse gemeenteraad in namens een lokale partij. Beugelsdijk denkt dat hij veel kan betekenen voor jonge sporters in de stad. En een grote Amerikaanse uitgever stopt met het afdrukken van blurbs op hun boeken. Waarschijnlijk ken je ze wel korte stukjes tekst op de kaft... waarin schrijvers mooie dingen zeggen over het boek. Literair meesterwerk staat er dan, of prachtig geschreven. Trap er maar niet in, zegt schrijver Eus, want het is gewoon vriendjespolitiek. Hij wordt zelf ook regelmatig gevraagd. Het streelt wel je ego natuurlijk. Als een andere schrijver jou op zo'n voetstuk heeft geplaatst... en denkt dat eh, een aanprijzing van jou uh, verkoop bevorderend zijn. Maar op een gegeven moment ging het wel wringen. Omdat ja, er kwamen steeds meer verzoeken. Ik kon de boeken ook niet meer lezen. Dus, eh, en, en dan was er een tussenfase eigenlijk, waarin ik ook boeken ging aanprijzen die ik helemaal niet had gelezen.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 da da da do, left, right, right. Goedemiddag luisteraars, ik ben vandaag begonnen met Captain Jack. En ik ga door met Saskia en Serge. Honey, I'm feeling loved for you. Vrouwencafé. Een plek waar alle vrouwen, mama's en van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een kop warme koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we koffie en bij warme dagen doen we koffie to go... terwijl we kletsen wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen, lekker klagen over alles en nog wat, want je hart luchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen die ons informatie komt geven over veel voorkomende hulpvraag. En dat is elke vrijdag van 10 tot 12 uur. U kunt u aanmelden bij Vivan Popel 06 3404 5202. 06 34 04 52 02, Kim Wild, Kids in America. con Dios, een Spaanse groet, letterlijk Ga met God, is een Belgische popgroep opgericht in 1986. Begin jaren 90 had de groep enkele grote internationale hits. Na een succesvolle samenwerking van Dani Klein en Willy Lambrecht in de band Arbeid Adelt werd in 1986 samen met contrabassist Dirk Schoofs Vaya Condios opgericht omdat hun hart bij de jazz, opera en zigeunermuziek lag... en het met genre was dat in Brussel nauwelijks bekendheid genoot. In 1991 ging de duo Dani Klein en Dick Schoofs uit elkaar. Dick Schoofs verliet de groep en Faya Condios ging verder als een eenvrouwsband. In 1992 verscheen het derde album Time Flies... Vaya Condiers verkocht in totaal meer dan 7 miljoen albums en meer dan 3 miljoen singles. Hier zijn Viacom condios met achtereenvolgens Lonely Feelings, Don't Break My Heart en What's a Woman. Veel plezier. what's a woman when a man? What's a man without a Cause my heart never again It's a man without a woman Cause my heart A woman without a man luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar bed. was Bluff met landen. Wandelen is gezellig en gezond. Wanneer men wandelt maakt men vitamine D aan en loopt men alles soepel en los. U krijgt frisse lucht in de neus, in de longen en de wind waait door uw haren. We wandelen één uur onder begeleiding van Jacqueline Nieuwenhuis. Jacqueline neemt u mee in haar vertellingen over de wereld van dier, boom, plant en mens. Stokken en verrekijkers mogen mee. Goede schoenen, dat is wel een must. Bij weer of geen weer, het gaat gewoon door. Ook wanneer denderen door de duinen niet meer gepland staat... loopt de groep elke dinsdagmorgen met elkaar. De korting met de Zandvoortpas 25% op de cursusprijs. Locatie de Amsterdamse waterleidingduinen. En het is van 10.30 uur tot 11.30 Elke dinsdag.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 Dat was Passenger met Let Her Go. Een warm buurthuis, koffie en soep. Gezellig samen koffie of thee drinken in de ochtend en daarna samen lunchen met verse zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom eens proeven en blijf gezellig hangen. En het is gratis. Elke dinsdag, aanmelden is niet nodig. En het is van 10 tot 12 uur is er koffie en thee. En lunchen met soep is van 12 tot half 2. De deelname op elk moment mogelijk. En het is pluspunt Zandvoort Noord. De Four Tops, Don't Walk Away. and and remember Coldplay is een Britse rockband die in 1996 in Londen werd gevormd. De leden zijn zanger Chris Martin, gitarist John Buckland, drummer Will Champion en bassist Kay Berryman. In het begin werd Coldplay vergeleken met andere artiesten en bands, waaronder Radiohead, You 2 en Travis. Ik heb gekozen voor Coldplay met Fix You. Dit was Tavares met Heaven Must Be Mission an Angel. Biljarten. In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel 5740330. 5740330. 3, 3, 0. En de eerste zondag van de maand kun je tussen 11 en 3 uur s middags op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen.